Clemens Peters met het NOS-journaal. De belangrijkste adviseur van de Britse premier Johnson, Dominic Cummings... zegt dat hij voor het einde van het jaar stopt. Het is al een paar dagen zeer onrustig in het Britse kabinet. Deze week stapte het hoofdcommunicatie Lee Kane op. En dat is een trouwe bondgenoot van Cummings. En zijn opstappen zou kunnen betekenen dat de invloed van Cummings kleiner is geworden. Het aantal banen in Nederland is in het derde kwartaal van 2020 gestegen met 164.000, zegt het CBS. Als gevolg van de coronacrisis nam het aantal in het tweede kwartaal nog juist af met bijna 300.000. Het CBS zegt dat de stijging van het aantal banen nooit eerder zo groot was. De grootste toename in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. Een op de vier sterfgevallen in Frankrijk is momenteel te wijten aan het coronavirus. Dat zei de Franse premier Castex op een persconferentie. Hij verwacht dat Frankrijk volgende week te maken krijgt met de piek van de tweede golf. De politiebonden zijn woedend over een rapport over interne onderzoeken. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat de onderzoeken lang niet altijd snel, adequaat of respectvol genoeg worden uitgevoerd. En dat daardoor mogelijk politiemensen zijn beschadigd. De politiebonden verwachten excuses voor medewerkers die ten onrechte zijn beschadigd. Zuid-Afrika heeft de Nederlandse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven tot ongewenst persoon verklaard en zijn visum ingetrokken. Kouwenhoven, die door Nederland gezocht wordt, heeft tien dagen de tijd om tegen het besluit in beroep te gaan, schrijft het Amerikaanse persbureau Bloomberg. De 78-jarige Kouwenhoven werd in 2017 bij verstek veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven in Liberia.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 Maar mijn hart moet hier nog zijn. Ik mis mij, mis ik mij, maar ik ben mis ik mij. Maar ik blijf op vertrek, nergens thuis op een plek, of een dorp volledig voorbij. Waar ik ook ben, ik mis mij.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 Dat ik blijf op vertrek, nergens thuis op mijn plek, of een volledig voorbij. Waar ik ook ben. Zingen of niet, zingen of niet, dat is al valse hoop toen ik Mm-hmm. Ik mis mij of wat ik achter liet. century, never before has someone been more jou niet blij doen Voor me open we zien wel wat de tijd doet Aan de wijk doet, is bijna mijn seizoen XT Tipsy, dus ik bel je Annelina Ik ben ook alleen en niet alleen yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we vreemd gaan Ik trouwens het probleem, forever duurt niet, lang is niet making me a better man now than I was that day.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 Lock me out of this life institution. I am angry and high on illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy, I'm just a human. Try to fool yourself till you believe it. That you're better off not men are feeling.